Dit is Maud Schreurs met het NW Journaal. In de Zimbabwaanse hoofdstad Harare is het onrustig. Burgers zijn boos dat er nog steeds geen uitslag is van de presidentsverkiezingen van afgelopen maandag. Door het centrum van de stad trekken joelende boze menigtes. Het zijn vooral aanhangers van oppositieleider Chamisa. Ook verkiezingswaarnemers van de EU vinden dat de uitslagen lang op zich laten wachten. De uitkomst van de gelijktijdig gehouden parlementsverkiezingen is wel al bekend. De ZANU-PF van zittend president Mnangawa won ruim twee derde van de zetels in het parlement. Kledingketen Men at Work maakt een doorstart. Vijf winkels in Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Groningen en Utrecht zijn weer open. De komende dagen gebeurt het ook op vijf andere plaatsen in het land. Of uiteindelijk de rest van de filialen weer opengaan... hangt nog af van onderhandelingen met verhuurders en leveranciers. De nieuwe eigenaar van Men at Work wil zoveel mogelijk werknemers behouden. Beveiligers op Schiphol mogen hun stakingsacties uitbreiden. Dat heeft de rechter bepaald. Ze mogen hun werkonderbrekingen opvoeren tot maximaal 15 minuten en dat vijf keer per dag. De rechter is het niet eens met de directie van Schiphol. Die vrezen dat langere acties kunnen leiden tot onveilige situaties. Vakbond FNV is blij met de uitspraak en zegt dat de acties vanavond al te gaan uitbreiden. De beveiligers die niet in dienst zijn van Schiphol, maar van een particulier bedrijf, willen dit jaar een loonsverhoging van 3,5 procent en een lagere werkdruk. Een man die in attractiepark Duinrel in Wassenaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte... is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Ook mag hij vier jaar geen auto rijden. De man uit Slowakije woonde tijdelijk in een vakantiehuisje op Duinrel. In februari zat hij met twee vrienden in de auto. Doordat ze hadden gedronken, reed de auto het water in. De twee vrienden kwamen om het leven. Het weer, zonnestapelwolken Aan de kust de meeste zon en in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Het is 24 tot 29 graden.